En een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Diederik Samsom heeft ook de publieksprijs voor de politicus van het jaar gewonnen. De verkiezing was georganiseerd door één Vandaag. Jan Kees de Jager van het CDA werd tweede. PVV-leider Wilders eindigde als derde. Veel kiezers prijzen Samsoms eerlijkheid en de manier waarop hij debatteert. En dat de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen 38 zetels haalde... wordt ook gezien als verdienste van Samson. Samson werd gisteren door de parlementaire pers uitgeroepen tot politicus van het jaar. Vrijdag won hij de Jongerenprijs, die ook door één Vandaag werd uitgereikt. De oudste mens ter wereld is overleden. Dina Manfredini is in haar woonplaats Des Moines in Iowa gestorven. Ze was 115 jaar, 8 maanden en 13 dagen oud. Manfredini werd in Italië geboren en emigreerde in 1920 naar de Verenigde Staten. Ze trouwde, kreeg kinderen en werkte als schoonmaakster. Dat laatste deed ze tot haar negentigste. Dina Manfredini kon prima eh, voor zichzelf zorgen en bleef tot haar honderdtiende zelfstandig wonen. Daarna ging ze naar een verzorgingshuis. De oudste mens ter wereld is nu de Japanner Jirumon Kimura. Hij is ook 115 jaar oud. Bij vliegveld Teugen bij Apeldoorn is het stoffelijk overschot gevonden van een parachutist. De politie weet niet wie hij is en wanneer hij is gesprongen. Het lichaam lag midden in een weiland. De politie gaat ervan uit dat een man uit een vliegtuig is gesprongen dat van Teugen was opgestegen. Volgens het paracentrum is zaterdag voor het laatst gesprongen, maar aan het einde van de dag werd niemand vermist. Mohammed Bin Hammam heeft al zijn functies in de voetballerij neergelegd. De 63-jarige Bin Hammam uit Qatar was voorzitter van de Aziatische Federatie... en bestuurslid van de FIFA. Hij lag al lang onder vuur wegens belangenverstrengelingen en corruptie... in de periode 2008-2011. Bin Hammam zou binnen de FIFA stemmen hebben willen kopen om voorzitter te worden. Hij zegt nu zo beschadigd te zijn dat het geen zin heeft om binnen de voetballerij te blijven werken. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en er vallen enkele buien.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 My world is filled with cheering you. This Christmas, and as I look around, your eyes are charm the town they do. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're carrying Goedenavond, luisteraars. De Rob. Hey, goedenavond, Jap. Mooi kerstpak heb je, eh, heb je aan vanavond. Ja, ja, ja, ziet er goed uit. Ja, ja, We gaan, eh, ja, het is natuurlijk de time of the season ervoor. Dat dacht ik. Bijna kerstmis. Volgende week hebben we geen uitzending in ieder geval. Vanavond dus eh, kerstmuziek. Maar u zult er versteld van staan hoeveel soorten dat er zijn. Um, uh, surf sounds, eh, blues, Dolly Parton, dat is natuurlijk country. Ehm, wat we net hadden, soul, eh, Motown, noem maar op. alle zichzelf respecterende artiesten uit Amerika en Engeland... die, die moeten toch zeker minimaal één album met kerstmuziek gemaakt hebben, erop. En wij hebben er een paar voor u uitgezocht. Helemaal divers. Van alles en nog wat. Jethro Tull, Eric Clapton, Bob Marley, Barbara Streisand. Hoe heet ze? Heel veel eh, bekende vormen, maar ook wat minder bekende. Wel leuk. Ja, nou, nou goed, eh, niet zo echt heel erg veel minder bekende. De eh, Sonny Boy Williamson, die ken jij misschien niet, maar dat is weer een, een gigantische bluesartiest. maar we hebben ook Jackson 5, ach, Let je maar op, het wordt van alles nog wat. We gaan in ieder geval verder met drie nummers eh, van de Beach Boys. Eentje, Santa's Beard. Dan Kent Heat met eh, Christmas Blues. Kent Heat kent u, dat hebben we al meer gedraaid. En als laatste van de drie Dolly Parton en Kenny Rogers. I'll be home with bells on. Heel veel kerstmuziek vanavond. Oh. Eigenlijk alleen maar. Ja. Than Santa Claus. it gives to chime. Christmas I'll be home with bells on. I around this country, the waters deep and wide. Made lots of friends and memories, brought joy to others' lives. It's Christmas time again. kids are singing jingle bells around the Christmas light. Ja, ja iedereen, eh, iedereen heeft, eh, heeft zijn smaak te pakken hè, vanavond. Ja, we krijgen of dat country is of blues, maakt allemaal niet uit. de zware blues los van uh, Kent Heat. En dan ja, die heerlijke vrolijke muziek van Dolly Parton en Kenny Rogers natuurlijk. I'll be home with Belson. Nou, we gaan weer drie heel totaal verschillende dingen gaan we naar luisteren. we beginnen met Gilbert O'Sullivan met de Christmas Song. Eh, dat doet hij samen met, met een koor, een kinderkoor. Eh, eh, ja, dat is wel een redelijk bekend nummer. Dan de band. En de band, dat was de begeleidingsgroep van Bob Dylan. Die is later een eigen leven gaan leiden, de bands. En die hebben verschrikkelijk mooie muziek gemaakt. Dit is misschien een klein beetje heavy, maar ik wilde het u toch laten horen om te laten zien hoeveel verschillende soorten kerstmuziek er zijn. En dan als laatste ehm, eh, de surf sound van Jan and Dean, Frosty the dus Snowman. Eh, en dan met kerst. <laughs> De surf sound. <laughs> Nou, nou, dat kan daar. Daar komen ze aan, hè? Kan in Californië. Nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Tot aan 9 uur, Golden CFM. Leuk dat u luistert en blijft het doen tot aan 9 uur vanavond. I'm not dreaming of a white Christmas. Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peaceful one. Merry start turning, the torches start burning, and behold, wise men journey from the east. How a little baby boy, bring the people so much joy, son of a carpenter. Mary carried the light. This must Christmas must be tonight. A shepherd on the hillside, where over my flock I abide. On a cold winter night, a band of angels sing. In a dream, I heard a voice say, Fear not, come rejoice. It's the end of the beginning. Praise the newborn king. Our little baby boy, bring the people so much joy. Son of a carpenter. simple herdsman such as I. And then it came to pass, he was born at last, right below the star that shines on high. a dip dip ding, dingity ding ding dong.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 Ja, Jen en Dean. Ja. Jen en <laughs> En we hebben een verrassing voor u luisteraars, want ja, komt er binnen Kijk, ja, dat krijg je. Als je kerstmuziek draait, dan komt de kerstman vanzelf binnen. De enige echte kerstman van Zandvoort, die komt binnen. Eh, oh Hojo, ja hallo, dag kerstman. <laughs> Ja. Goedenavond. Ehm, ja, dat is Kasi natuurlijk, hè? Dit soort muziek. Zeker weten. Dit ja. vind wel leuk, hè? Jawel, jawel. Maar ehm, je hebt een, uh, een aanplakbiljet meegenomen. Sprookjeswandeling. Ja, ja. Sprookjeswandeling. Daar is de kerstman mee begonnen, En dat is komende zaterdag? Zaterdag op 22 december. En dan zijn alle kinderen van Zandvoort natuurlijk weer van harte welkom. En ook of buiten Zandvoort. Uiteraard, uiteraard. Maar alleen dat, die kunnen ze niet horen hier vandaan. <laughs> Dus moet eens maar even de Zandvoortse krant lezen online. Zegt het voort, zegt het voort. dat, is een dat, is dat is je andere taak. <laughs> Eh, ehm, goed, eh, Leo. Ehm, even eh, alle gekken op een stokje. de ijsbaan. Ja, leuk hè? Doet het goed? Ja, is fantastisch. Het was een mooie opening afgelopen zaterdag. Veel enthousiaste kinderen. Wordt steeds drukker hè? Lijkt wel. Eh, ja, ja. Vergeleken met vorig jaar en het jaar daarvoor? Mm, ja, ja, dat, dat, ja, ja, het is pas twee dagen open, hè, drie dagen open. Dus, dus ja, eh, nou goed. Maar goed, eh, wat ik gezien heb of zondag, zaterdag, dat was een gekkenhuis Het was een gekkenhuis, ja. ja. ja. Ah, ik denk dat het inderdaad wel drukker was als vorig jaar. Maar ja, er is ook nog geen vakantie natuurlijk. Nee. Dat scheelt ook. De, de scholen zijn nog één, eh, één, dag, één week in de gang. Ja. En eh, komen de scholen zelf nog schaatsen met de klassen? Ja, van de week. Ik heb al gehoord de school komt en de betere school komt. Die komen s morgens van 10 tot 11 mogen die uh, mogen lekker een uur uh, soort gym, gym doen. Hè? Ja, leuk. Leuk toch? Ik kreeg een, e-mail vanmiddag, een persbericht van de sportservice MC de Zandvoort. We gaan curlen op Zandvoort. Curling. Ja. Ja, ja, ja, ja, Dat is de eerste week van januari. Daar kan iedereen zich voor opgeven. In principe 16 jaar en ouder. Curling is, is, een hele oude sport al. Hè? Een, een sport die voornamelijk in de, in de Noordse landen, maar ook in Schotland, Engeland, Amerika, Canada eh, gespeeld wordt. Is vreselijk moeilijk lijkt me. Kan dat op die baan? Nou, eh, het is natuurlijk niet eh, het curling spelen wat we gewend zijn, wat we op de televisie gezien hebben denk ik. Met die hele mooie gladde banen en die Ik ben bang dat we dat niet voor elkaar krijgen. Maar we dingen dat we hem redelijk glad kunnen krijgen. En nou, die eh, banen trouwens, dat, zijn allemaal druppeltjes. Eh, dat is niet aan één gesloten stuk ijs. Dus er ligt allemaal kleine ruimtes tussen, weet je dat? daardoor gaan die stenen juist ja, draaien. Nou, ik ben dan misschien de ijsmeester van deze baan, maar niet van, <laughs> maar niet van andere banen hoor. Dus, <laughs> daar ben ik heel eerlijk in. Ja, had je ook geen tijd voor je, gewone werk gehad? Nee hoor, daarom juist. Dus. Eh. Goed, eh, we gaan zo meteen even met, met Leo Wiesebeek verder. Zullen we eerst nog even drie nummertjes draaien Rob? Ja, goed plan. Dan beginnen we met eh, Johnny Hooker, uh, jazzgitarist met Blues for Christmas. jazz blues speelt hij. Dan Happy Holiday van de Manhattan, en Manhattan Transfer, moeilijke naam moeilijk uit te spreken. En dan, ja, de Eagles. Eh, hij heeft ook kerstmuziek gemaakt. En eh, dit nummer dat we mee hebben genomen is Bells Will Be Ringing. Kom eens aan. prisoner. I ain't got a dime. Blues for Christmas. I ain't got a dime. I'm sitting here wasted with my head hung down. Santa Claus, send my baby back. I may not have no money, but she be rich enough. can be. Blue for Christmas, blue as I can be. I'm sitting here drinking, trying to drink my baby back. baby. I feel blue all the time. Oh, Sunny, I feel blue all the time. Please do me a favor. I can lose the Christmas blues. Christmas snow is white on the ground when oh, old Santa gets into town. He'll come down chimney down, come down chimney down. It's a holiday season and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down, come down chimney down. the hoop de doo and dickory dock. And don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock, it'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney, down. Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. time of Ja, ja. we zijn er alweer. Oh, oh, oh, oh help. Ja, help. De sprookjeswandeling. Hij komt eraan zaterdag. Ja, ja, ja. Eh, wat, ehm, eh, Leo, eh, dus Neo, Leo is de neef van Klaas Kopen Klaas als Sinterklaas en hij als kerstman. Dus weet je toch vast Oké. <laughs> Ja, zijn neven van elkaar, toch? Oh ja, ja nee, de kerstman en Sinterklaas zijn neven. Goed, Leo, wat, wat gaat er gebeuren tijdens de sprookjeswandeling? Uh, nou ja, tijdens de sprookjeswandeling dan, eh, dan hebben we, er zijn er zo'n 40 sprookjesfiguren door het, eh, door het dorp heen. Of tenminste, het dorp. Het, geconcentreerd op het Kerkplein en het Ratersplein rond de IJsbaan. We hebben een levende kerstal waarin we levende beesten hebben. Die hebben we geleend van, eh, geleased van Centerparks. Ja, met eh, collega Daan Lefferts. Ja, ja als herder. <laughs> ja, herdertje, hè? Herdertje. Herdertjes, dat weet je toch? <laughs> ik zeg het steeds tegen mij. Hij zegt, nee, ik ben geen herder. Ja, echt wel. Moet je maar opletten zaterdag. <laughs> Ja, dan hebben we, daar zit er ook nog de, de, beroemde kerstman zit daar natuurlijk. Uh, Kennen we die? Om, eh, om foto's te maken. Met familie geloof ik hè? Met familie, ja. Oma? Ja, oma, dochters. Vrouw, dochters. hele, <laughs> och, och, och, zoon. Het hele plannetje. Zoon ook? Weer? Eh, ja, als zoon wil wel. <laughs> Oké, okay. is maar afwachten <laughs> natuurlijk. Is afwachten. Nou, dan, hebben we, dan is het eh, leuk als, als er zoveel mogelijk kinderen verkleed komen. Daar hebben we dan die drie juryleden voor in rond lopen. Klaas Koper, Belinda Curnissen en Betty van der Vorst. Die, eh, die proberen daar de leukste en de vriendelijkste uit te halen. Dus als er kinderen komen, luisteraars, verkleed. Is leuk. Ja, tuurlijk. Nou, en dan eh, krijgen ze allemaal een, een oliebol. En ze kunnen warme chocolademelk alle kinderen kunnen halen bij Excel. Cake lolly, zag ik staan. Een, wat? een cake lolly zag ik ergens aan. Ja, we hebben, we, nog een, stalletje. Daar kunnen ze eh, allerlei eh, dingetjes eten, klaar, klaarmaken. Door de chocola inhalen, figuurtjes van maken. Dus nou, is, wat dat er gaat is er, eh, is er veel te doen. En dan hopen dat er misschien een beetje sneeuw valt. Maar ja. ja, en dan is in de kerk ook nog het eind om te doen. En dan is in de kerk worden nog verhaaltjes verteld, verhalen verteld. Poppenkast? Vraagteken? Nou, inderdaad is een vraagteken. Ja. <laughs> een groot vraag. Nee, volgens mij worden er gewoon verhalen verteld. En dan eh, wordt er een eh, voorstelling gegeven. Verzorgd door Maaike. Ja, Kappel. Maaike Kappel. Natuurlijk, uiteraard. Zou ik bijna zeggen. En dan is het aan het einde van de avond om eh, rond een uur kwart voor zeven een spetterende finale in de kerk. Zangers van de beachpopzingers neem ik aan. Met, uh, we zingen we liedjes en dan, onder begeleiding van de pianist. Leuk, helemaal goed. Ja. Dan hebben we 5 januari 5 januari, Disco on Ice. Ja. Ja. ja dat was vorig jaar een doorslaand succes. Echt waar. Dat was echt eh, fantastisch was zelfs zo'n succes dat het ijs ervan gescheurd was. <laughs> Dus. Oké, nou, ze zijn er bijna doorheen gezakt. <laughs> en daar stond ik er nog niet eens op. Nee, daarom. Ik wel. <laughs> Oké, okay. Nou, okay, dat is zelfkennis, Leo. Goed, we gaan nog even wat muziek doen, want daar zitten we tenslotte voor. En, eh, en eh, achter elkaar Stevie Wonder met What Christmas Means to Me. Sting, Christmas Etsy. En Barbara eh, Streisand. Ik speel weer Drijfzand. ja, ik hoor het. I'll be home for Christmas. Laat maar horen, op. Allemaal bij Golden CFM. Mm-hmm. the ties between the North Head and the South? Or do we haul the frozen sheets to escape the storm's wet mouth? All day as cold as charity, in bitter pain and dread, for very life and nature, we tacked from head to head. our tide race roared, but every tack we made we brought. The north head close aboard. We saw the cliffs and houses then, the breakers running high, and the coast guard in his garden, his glass against his eye. was on the village roofs, as white as ocean foam. The good red fires were burning bright in every longshore home. The windows sparkled clear, and the chimneys volleyed out. And a vow we sniffed the victuals as the vessel went about. church were wrong, with a mighty jovial cheer. For it's just that I should tell you how of all days in the year, this day of our adversity was blessed Christmas morn, and the house above the coastguards was the house where I was born. Laat de weg gaan zien, dat voor ik. knock that was me, of the shadow on the household and the sun that went to sea and all the wicked fool I seemed in every kind of way to be here and hauling frozen ropes on blessed Christmas Day. echt mooie muziek bij Golden CFM, erop. Barbara? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. zelfs eh, de kerstman genoot hiervan. Jawel. Jawel. Oh, ehm, nog even die kaarten. Ja, kaarten A350. Voor, de sprookjeswandeling heb ik het Voor de sprookjeswandeling. Eh, die zijn verkrijgbaar bij, bij Brune. Aan de nu al, hè? Ja, ja, ze liggen daar al. En ze zijn eventueel op de avond zelf ook nog te verkrijgen? Ja, je koopt een, eh, een kaartje en die keer je dan omruilen voor een kaartje. <laughs> en op de, op de avond zelf kun je de kaartjes kopen. Ja. En nou is het de bedoeling dat je ook nog eh, handtekeningen gaat verzamelen van alle sprookjesfiguren. Dat zijn er 45 maar nou, liefst. op de avond, je houdt het eh, de aankoopbewijs ruil je om voor een boekje. Of op de avond zelf krijg je meteen het boekje. En daarin zitten alle sprookjesfiguren die er rondlopen. En dan kan je handtekeningen verzamelen. Toch leuk. En daar zitten er, een, er zit ook nog bonnen in? Er zitten bonnen in. Vrijkaartje voor de ijsbaan onder andere. En nog wat andere tegoedbonnetjes. Ja, en, en, en kortingsbonnen zitten er ook in. Ja, Goed gesponsord, lekker. Lekker gesponsord door de ondernemers van Zandvoort. Geweldig. Ja, ik wens jullie in ieder geval wat dat betreft heel veel succes. Ja, en ook met de natuurlijk. Ja, ja, heel fijn. Ja, Winterwonderland Zandvoort. Muziek erop. Bob Marley heeft ook eh, van het eh, warme Jamaica heeft hij, eh, kerstmuziek gemaakt. Ook daar wordt kerstmis gevierd natuurlijk. Ik heb het één keer meegemaakt in Zuid-Afrika. er is helemaal niks aan. Iedereen ligt op het strand. Bloedfysiek het heet. Maar goed, dan is het ook kerstmis. Het is ook 25 december uiteraard. Goed, Bob Marley dus met de Reggae Christmas. Vervolgens Eric Clapton met een live nummer van Christmas Tears. En Jethro Tull, Ring Out, Solstice Bells. wat gaat de tijd weer snel. Jammer, hè? Snel voorbij. Ja. Toch maar weer tot nee, nee, nee, Nee, nee, nee, nee, nee, dan, dan, blijven de luisteraars ook hongerig, Rob. Dat is goed. Dat is waar. Ja. Goed, eh, eh, dames en heren luisteraars. Eh, ja, het zit erop. Het is ook de laatste uitzending van dit jaar voor Golden CFM. We gaan ons achtste jaar in, in januari. En vanaf de 7e zijn we er weer. 7 januari de eerste uitzending in het nieuwe jaar. Um, ja, bent weer van harte uitgenodigd om te gaan luisteren. We hebben dan waarschijnlijk een gast. Ik zal nog niet zeggen wie dat is, dat is ook niet heel erg belangrijk. Maar we hebben dan waarschijnlijk een gast. En die neemt dan zijn top 25 mee uit de jaren tot en met 75, zoals dat format van dit programma is. Uh, Leo, dankjewel dat je er was. Echt, eh, Alsjeblieft. Leuk, eh, lekker even gebabbeld. dat gaat wel ten koste van de muziek, maar ja, dat moet maar even. Rob, ook weer bedankt dat je er was. Graag gedaan. Lekker weer, gezellig. En eh, goede feestdagen en een heel fijn begin. Dank en goede feestdagen. Tot 7 januari. Jawel. Dan zijn we er weer met Colden CFM. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst... ZFM wenst u...